Annette Schut met het NOS Journaal. De vier lichamen die Hamas eerder vandaag heeft overgedragen aan het Rode Kruis... zijn aangekomen in Israël, meldt het Israëlische leger. De lichamen van de gijzelaars werden per twee eerder vandaag overgedragen. Forensisch onderzoek moet nu nog uitwijzen van wie de lichamen zijn. In totaal zouden er in Gaza 28 dode gijzelaars zijn... waarvan er nu vier zijn overgedragen... Israël vindt dat er te weinig. Volgens Hamas zijn ze nog naar de overige lichamen op zoek. De Europese omroeporganisatie EBU heeft een besluit over deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival uitgesteld. De EBU wilde alle landen daar volgende maand over laten stemmen. Maar vanwege het staakt het vuren in Gaza staat de kwestie nu voor december op de agenda. Onder meer Nederland wil niet meedoen aan het Songfestival als Israël volgend jaar ook weer meedoet. Demissionair minister Karremans van Economische Zaken is niet lichtzinnig opgetreden tegen chipmaker Nexperia. Karremans gaf het bedrijf opdracht de chipproductie te handhaven nadat er intern onrust was ontstaan over de Chinese topman. Karremans zegt tegen de NOS dat hij geen andere keuze had dan in te grijpen... omdat Nexperia belangrijk is voor de Europese auto-industrie en defensie. Kaapverdië heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK voetbal. Dat lukte na een overwinning op Eswatini, het voormalige Zwaziland. Het elftal van Kaapverdië is behoorlijk Nederlands getint. In het team spelen zes mannen die in Rotterdam zijn geboren. Kaapverdië is een archipel in de Atlantische Oceaan. Daar wonen minder dan 600.000 mensen. En daarmee is het land, na IJsland in 2018, het kleinste land dat deelneemt aan een WK voetbal. Het weer vannacht bewolkt maar droog, weinig wind en een graad of 10.